Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Deventer is aangehouden vanwege de aanrijding op het terras van een kebabzaak vannacht. Daarbij vielen vijf gewonden, vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt rekening met opzet. De bestuurder gingen na de aanrijding vandoor, maar meldde zich later ergens anders in het land bij de politie. Het is een man van 37 en hij komt uit Deventer. Volgens de politie ging er een ruzie vooraf aan het incident. Waar die ruzie over ging is niet bekend. Bezorgde leden van de Partij voor de Dieren zijn een petitie begonnen voor een extra partijcongres. Aanleiding is het besluit van het partijbestuur om voorzitter Wolswinkel eruit te zetten. De leden zeggen dat niet het bestuur daarover gaat, maar het congres. En daarom noemen ze het besluit ondemocratisch. Om zo'n extra congres af te dwingen is de steun van 10% van de partijleden nodig. Dat zijn iets meer dan 1700 handtekeningen. Den Haag kan zich opmaken voor weer een grote demonstratie tegen het kabinet. Bouw- en infraondernemers hebben voor woensdag 30 oktober een landelijke actiedag aangekondigd. Het protest richt zich net als bij het protest van de boeren tegen de stikstofregels. Daarnaast willen de bouwers snel duidelijkheid over het verbod op afgraven. Dat is ingesteld vanwege de giftige stoffengroep PFAS. Een vrouw is afgelopen nacht in Beeldhoven in een groot zinkgat gefietst. Ze vond het leuk om door plassen te fietsen. Die waren ontstaan door een waterleidingbreuk... maar zag over het hoofd dat één gat wel erg diep was. Ze belandde tot haar schouders in het gat. Ze raakte niet gewond, maar is wel haar fiets kwijt. In de eredivisie heeft PEC Zwolle thuis met 3-1 gewonnen van ADO Den Haag. FC Groningen tegen Sparta is nog aan de gang. Net als Emmen tegen Fortuna Sittard. Later vanmiddag is in Rotterdam de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles.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 我内心。 In the land of the free, you can be what you wanna be. véia. crazy hat.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 for the